Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet iedereen is blij met de nieuwe coronaregels. Vanaf volgende week zaterdag wordt er een hoop versoepeld. Zo gaat de anderhalve meter regel overboord en hoeft het publiek in zaaltjes en poppodia niet altijd meer op een stoeltje te zitten. Maar er komt wel iets anders voor in de plaats. Een coronapas om aan te tonen dat je bent gevaccineerd, genezen of getest. Nu we de verplichte anderhalve meter loslaten, komen er weer veel meer mensen bij elkaar. En in groepen is de kans op besmetting groter. Het coronatoegangsbewijs maakt die kans niet nul, maar verkleint die kans aanzienlijk. Want iedereen die ermee binnenkomt is gevaccineerd, getest of genezen. Nou, die pas werkt met een QR-code op je telefoon. Een seniorenorganisatie heeft al gezegd dat dat voor veel ouderen te ingewikkeld is. En ook Diederik Gommers is niet blij. De IC-baas van ons land vindt dat het demissionaire kabinet veel te veel risico's neemt. Mensen in Oldenzaal, Losser en Dinkelland moeten het kraanwater opnieuw eerst koken voordat ze drinken. Waterbedrijf Vitens laat weten dat er bij een controle een bacterie in het water is gevonden.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 Mijn dochter las dat gisteravond voor, dat bericht. Nou, we hebben tegen elkaar zitten schelden. Wat, wat, wat is dit? Wat, wat een stelletje maloten. Waarom hebben ze niks geleerd? Volgens sommige mensen had de actie van de jongens te maken met een protest tegen de coronamaatregelen.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 met je dansen. Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh. Que pase lo que pase, dejémoslo de frase. Es imposible no tocarte, mama. Baby, and sink with me till it gets too dark, too dark inside your shell. Why do I even try when you take me for granted?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 and you can't deny. You know it's true, but you try to hide. Yeah, you turn down love like it's really bad. Ow, you can't give what you never had. Yeah. Well, bless your soul, you can fool a few.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 I don't hear what they're saying. Only the echoes. people stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well. the sun keeps shining through the pouring rain. Going well. the weather suits my clothes the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.